20e jaargang Euro Breakdown alweer, aflevering 13 daarvan. Vandaag 2 april 2010. Euro Breakdown die bestaat uit de 40 beste platen van Europa. Daarvan deze week er 14 stijgen, 4 blijven zitten, De 20 dalen en er 2 nieuw binnenkomen. Ruimte werd er daardoor gemaakt na 17 weken. Joe Mayer, zes en Robbie Williams, You Know Me, na 12 weken. Mac Dino Feels Like a Prayer komt er zo nog aan. 11 plaatsen winst, daarmee de snelste stijger van allemaal. Lady Gaga en Beyoncé met telefoon. 10 plaatsen zakken zij naar beneden en zijn daarmee de snelste daler van allemaal. En het langst genoteerd, dat is Sherlock Cole. Fight for This Love staat alweer 18 weken lang in de lijst van Europa. Kijken we even de geschiedenis in van 2 april 1900. Het socialistische dagblad Het Volk verschijnt voor het eerst in Nederland. 1956 in de wedstrijd Feyenoord de Volkwijkers scoort Henk Schouten maar liefst 9 keer. En in 1973 op 2 april het Veronica-schip loopt eh, doorstorm vast op het strand van Scheveningen.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 We hebben het over Mac. Vier weken staat hij nu in de lijst van 27 omhoog naar nummer 16. Hoorden we net op het nieuws dat uh, Rotterdam Airport enige uren gesloten is geweest. Wat blijkt het laatste nieuws te zijn? Nou, Herman Den Blijker die is vrijdagochtend neergestort met een helikopter op Rotterdam Airport. De topkok is met nekklachten in het ziekenhuis opgenomen. Ik ben nu in het ziekenhuis ongelukkig gehad met helikopter, zegt Den Blijker tegen RTL Boulevard. Vlak na het opstijgen raakte de helikopter in de problemen en maakte meteen een noodlanding. Het toestel zou 70 meter naar beneden zijn gestort. Naast Den Blijker is ook de piloot met nekklachten naar het ziekenhuis overgebracht. De helikopter raakte beschadigd en kon niet meer vliegen. Nou, dat lijkt me ook wel logisch als je van 70 meter naar beneden stort. Door het ongeluk eh, is het vliegveld via drie kwartier gesloten geweest. En hierdoor liepen dus verschillende vluchten ook weer vertraging op. Door naar het shownieuws van de mensen uit de Euro Breakdown. Want de brievenbus van Rihanna die peilt uit met fanmail. Maar één eh, fan stuurt wel erg intieme briefjes. Buster, zoals de eh, fan zichzelf noemt, deelt zijn grootste fantasieën. En beschrijft dat in de kleinste details wat hij allemaal met Riri zou willen doen. En dan heeft hij het niet over een eh, fijne muzikale samenwerking. Buster stalkte samen zangeres namelijk met een sexmail. En blijkbaar is de dirty sex talk van Buster nogal eh, schokkend, want Riri heeft haar beveiliging gevraagd om extra op te letten. Als we de Daily Star moeten geloven is ze echt uh, doodsbang. Zaterdagavond was de zangeres bij de Nickelodeon Kids Choice Awards. En toen liepen er ook veel meer klerenkasten om haar heen dan normaal. De beveiliging is dus weer flink aangescherpt rond het persoontje Rihanna. sinds het huwelijk eh, van Ashley Cole in een crisis is beland, is er eh, één iemand als de kippen bij om de zangeres op te vangen. Will I Am van de Black Eyed Peas. Hij werkt eh, intensief samen met Cheryl aan het debuutalbum Three Words. Het lijkt erop dat de zangeres wel ziet zitten. Toen bekend werd dat Ashley Cole zijn vrouw bedrogen had, eh, bood hij in een interview alle steun aan. Maar Will gaat nu nog een stapje verder. Hij zou Cheryl namelijk uitgenodigd hebben om de Pasen bij hem in Los Angeles te komen vieren. En wil hij hem laten geen eh, gras overgroeien verder. Want ook het familiediner is Cheryl Cole vooruitgenodigd.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 Met de hit One Love die hij samen met Estelle uitbracht. Dus David dacht, dat moeten we wat aan doen. We moeten een nieuwe plaat eh, uitbrengen. Wie hebben we dan nodig? Kid Cudi. En dan maken we gewoon het nummer Memories. Het blijkt te werken, want vinden we hem op nummer 11 terug deze week in de Euro Breakdown. Ja, de MD-speler denkt ook, het is Goede Vrijdag, ik doe het rustig aan vandaag. Nummer 20, James Morrison, Get To You. In de zevende week gaat hij één plaats omhoog. Karel Elmarat, A Night Like This. Net voor het nieuws van 4 eh, uur hoorden we deze plaat voorbij komen. 11 weken staat ze in de lijst. Ze zakt van 10 naar 19. Eh, Zes plaatsen winst zijn er voor John Mayer. Heartbreak Warfare, 5 weken in de lijst, nu naar 18. 11 plaatsen winst. Nou, is niet allemaal... Ja, nee, 9. Van 26 naar 17, dat zijn er 9. Drie weken in de lijst. Adam Lambert. What do you want for me? Mac and Dino, Feels Like a Prayer, die gaan er wel 11 omhoog. Die stonden namelijk op 27 en gaan naar 16. Ze hebben er vier weken over gedaan om daar te komen. Melanie Fiona, It Kills Me, 11 weken in de lijst, zak van 13 naar 15. Pixel Up met Gravity gaat 5 plaatsen omhoog, van 19 naar 14 in de zesde week. Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over. Nou, dat gaan we wel doen, want in de zevende week zak ze van 11 naar 13. IAS met Replay, 13 weken in de lijst, zakken van 9 naar 12. En David Guetta hoorden we net voorbij komen met Memories. 7 weken in de lijst en ook 7 plaatsen omhoog. En gaat van 18 naar nummer 11. De nummer 10 die is er voor eh, Jason Derulo. Vorige week stond hij nog op nummer 12. Eh, Deze week doet hij dus iets beter weer dan nou, dat had ik al gezegd dat die voor jou was. In My Head, zes weken in de lijst.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 En dat klopt ook wel, want in de loop van de middag neemt de bewolking toe. En tegen de avond is er zelfs kans op regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur stijgt vandaag naar een maximale 12 graden. Vanavond is het bewolkt en valt er een paar uur wat regen. Komende nacht draait het eh, alleen maar om buien. De zuidelijke wind waait over land matig, aan zee zelfs krachtig. temperatuur daalt naar een graadje of 5 Morgen overheerst de bewolking weer, maar omdat we tussen twee eh, storingen in zitten, blijft het wel enige tijd droog. Beetje geluk is er ook wat ruimte voor de zon. In de loop van de middag dan neemt de kans op buiigheid echter weer toe. En daarbij kan het zelfs tot onweer komen. De wind waait uit het zuiden morgen. En de temperatuur die stijgt dan naar een graadje of 10. Zaterdagavond, zondagnacht is het wisselend bewolkt en valt er eh, enkele buien. De zuidelijke wind is aan zee vrij krachtig en de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Zondag de eerste paasdag, dan schijnt af en toe de zon. Maar er is ook eh, ruimte voor buien. En nog steeds is de kans op dat onweer. Tweede paasdag zal het wel droger zijn en is er ook meer ruimte voor de zon. Dus de jongens en meisjes op het circuitpark Zandvoort hebben een eh, mooie dag voor de boeg maandag. Ik werd net gebeld op de ZFM eh, flitslijn 023 Kijk even uit als je op dit moment op de Zandvoortslaan rijdt onder eh, het station van Heemstede en Aardehout. Daar hebben ze aan de rechterkant een eh, motorrijder neergezet.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 9 weken in de lijst. Today was A Fairy Tale. Vorige week op 5, deze week ook op 5. Daarvoor B.O.B. 10 plaatsen winst in zijn vierde week alweer. Nothing on You doet het erg goed. Kisha met Bla Bla Bla hoorden we ook al. 8 weken in de lijst. En blijft staan op nummer 8. En we gaan op weg naar de nummer 1 van Europa. Dit is de nummer 4. Vorige week nog de nummer 3 van Europa. In de negende week zakt Robbie Williams met Morning Sun dus een plaats naar beneden.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 the morning sun and the village van Europa. Dit was de nummer 4 in handen van Robbie Williams, Morning Sun. 9 weken lang alweer in de lijst van Europa. Hij zakt dus wel een plekje van 3 naar 4. Wij gaan even kijken in de... De enige echte top 40. De enige echte Nederlandse top 40. Daar drie nieuwe binnenkomers. Gerard Joling doet dat op nummer 35. Ik leef mijn droom. Nummer 34 voor Quintino, You Can Die. 37 Many of Horror van eh, Biffy Clyro. top 10 van de Nederlandse top 40 ziet er als volgt uit. Replay met IAS e verdubbelt zijn positie ten opzichte van vorige week. Toen stond hij op 5, deze week op nummer 10. Umbrella van de Baseballs doet het erg goed. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op 24. Deze week gaan ze in één keer naar nummer 9. Empire State of Mind Part 2, oftewel Alicia Keys in haar eentje... Vijf weken in de lijst blijft staan op nummer 8. Nothing on You, B.O.B. featuring Bruno Mars. Drie weken in de lijst van 10 omhoog naar 7. Vorige week op 7 en de zesde week omhoog naar 6. Heartbreak Warfare, John Mayer. Vijf weken in de lijst leeft nu het kalm van Jan Smit. Hij gaat ook een plek omhoog van 6 naar 5. Memories David Guetta blijft in de achterweek staan op nummer 4. En Fight for the Love van Sheryl Cole wisselt, je, van stuiver met uh, eh, Carol Elmrad en I'd Like This. Five voor Love zak van 2 naar 3 en een Night Like This uh, stijgt van 3 naar 2. Dat betekent dat de nummer 1 gewoon uh, onbeslist bovenin blijft staan. Hey is Sister van en is nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Of ze dat volhouden in uh, geheel Europa, dat horen we zo meteen. Eerst heb ik de nummer 3 voor je in handen van de Black Eyed Peas. Vijf weken staan ze alweer in de lijst. Vorige week op 7.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 En nog steeds op die hoogste tree. Daarvoor Vienna met A Boy. Ook die blijft staan waar ze vorige week stond. Acht weken in de lijst, dus blijft staan op 2. En de Black Eyed Peas Rock That Body. Vijf weken in de lijst. Vorige week op 7, deze week omhoog naar nummer 3. Rest mij u nog een eh, goede vrijdag te wensen. En natuurlijk een heel fijn weekend. Geniet van het extra lange weekend. Fijne paasdagen en tot volgende week. Eh, Stadler?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 De zes Afghanen zouden een stopteken van Duitse militairen hebben genegeerd. De Duitsers openden daarop het vuur omdat ze dachten met de Taliban te maken te hebben. Een paar uur eerder waren bij een gevecht met de Taliban daar in de buurt drie Duitse militairen gesneuveld. Vijf van hun collega's raakten zwaar gewond. President Karzai heeft op zijn beurt zijn medeleven betuigd met de dood van de Duitse militairen. VN-topman Ban Ki-moon heeft scherpe kritiek op Kirgizië vanwege de inperking van de mensenrechten. Sinds het aantreden van president Bakiyev vijf jaar geleden is er steeds minder persvrijheid en oppositiegroepen klagen dat ze onder druk worden gezet. Ban is op bezoek in Kirgizië en zei voor het parlement dat het land alleen welvaart en voorspoed kan bereiken als de mensenrechten worden geëerbiedigd. Hij verwees daarbij naar recente gebeurtenissen overigens zonder ze te noemen. Een krant van de oppositie in Kirgizië werd onlangs verboden... en op de redactie van een internetsite werden computers in beslag genomen. Tijdens het bezoek van Ban aan het parlement was er buiten een kleine demonstratie... tegen de inperking van mensenrechten. De Kirgizische politie joeg de demonstranten uiteen. FC Twente blijft op koers liggen om voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen te worden. De ploeg uit Enschede won de uitwedstrijd tegen VVV Venlo met 2-0. Koevo scoorde voor de rust en Ruiz erna. Twente heeft met nog vier wedstrijden te spelen zeven punten voorsprong op Ajax. De Amsterdammers hebben wel één wedstrijd minder gespeeld. De klassieke roeiwedstrijd tussen de universiteitsteams van Oxford en Cambridge is gewonnen door het team van Cambridge. Dit tot teleurstelling van de enige Nederlandse deelnemer, captain Stuart Hamburger van Oxford. Hamburger was met zijn team favoriet en begon sterk, maar Cambridge won na bijna 7 kilometer.